Na twee slechte jaren ging het met hem langs de lijn juist iets beter. Ajax eindigde als tweede en is geplaatst voor de Champions League. Verslaggever Jeroen Stekelenburg denkt dus dat ze in Amsterdam best balen van het vertrek van Farioli. In het persbericht is het wel duidelijk dat dit, dat dit niet ehm, eh, nu een beslissing was van Ajax. Want de, de technisch directeur Alex Kroes zegt... Eh, ik vind het ontzettend jammer. Eh, Francesco en zijn staf hebben ons enorm geholpen. daarna zegt hij dat het al een hele uitdagende transferzomer zou gaan worden. En dat dat voor Ajax eigenlijk op het heel ongelegen moment komt. Ajax moet hoe dan ook op zoek naar een opvolger. Dat wordt dan de zevende trainer in iets meer dan drie jaar tijd. In een loods in Zuid-Holland hebben inspecteurs van de voedselwaakhond... ongeveer 70.000 flesjes met vloeistoffen met smaakjes voor veeps gevonden. Ze zijn in beslag genomen omdat alleen veepvloeistoffen verkocht mogen worden... die naar tabak smaken. De importeur krijgt een boete en moet opdraaien voor de kosten van het opruimen van het spul. De politie heeft iemand van 18 uit Dordrecht opgepakt... omdat hij PSV-speler Noah Lang en zijn familie met de dood bedreigde. Al sinds 2023 worden Lang en zijn familie op de socials bedreigd. De man die nu is opgepakt mag geen contact meer leggen met de PSV-speler... en ook niet op plekken komen waar Lang regelmatig komt. En de Hartstichting begint met pop-up hartcheckpunten. In de speciale bus kunnen mensen gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten. Elke dag sterven meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. En als er niets gebeurt, worden dat er de komende jaren nog veel meer waarschuwt de Hartstichting. De directeur van de stichting vertelt wie, die, wie zich bij die bus kunnen melden. Iedereen vanaf 40 jaar, want dan beginnen de risico's van hogere bloeddruk, hogere cholesterol duidelijk te worden. Dus vanaf 40 jaar dan is het raadzaam eh, om langs te komen. De speciale bus rijdt deze week van Middelburg naar Groningen. Het weer, veel zon, paar stapelwolken en een graad of 21. Morgen ook een zonnige dag en nog een gaatje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen rijden nog op verschillende plaatsen langzaam. Zo staat er nog steeds een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Naarden. Vanaf Soest 6 kilometer file met een kwartier vertraging. A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Die weg is nog steeds dicht na een ongeluk tussen, eh, bij knooppunt Badhoevedorp. 2 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. Omrijden doe je daar dus via de A9 en de A5. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp 10 minuten minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid. Kwartiertje vertraging op de N201 uit Hoorn-Zandvoort... bij de aansluiting met de N520, 4 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N205 nieuw bij Vijfhuizen, 3 kilometer file.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 Het kabinet wil 750 miljoen euro extra storten in het Nationaal Warmtefonds. Daarmee moet het voor meer woningeigenaren aantrekkelijk worden om hun huis te verduurzamen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft 70.000 flesjes onderschept... met zoete smaakjes voor e-sigaretten.